Jan van der Putten met het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Marielle Paul van Emancipatie... heeft in Budapest fel uitgehaald naar de Hongaarse regering. Ze hekelde de inperking van LHBTI-rechten... en het verbieden van de Pride Mars morgen in de Hongaarse hoofdstad. Wat Paul betreft houdt Brussel voor straf geld voor Hongarije in... De burgemeester van Boedapest, fel tegenstander van premier Orbán... laat de mars morgen toch doorgaan. Tal van Europese politici willen morgen meelopen... om zo op te komen voor gelijke rechten. Demissionair klimaatminister Hermans denkt toch weer aan subsidie voor windparken op zee. Door onzekerheden over, de vraag over vraag en aanbod willen bouwbedrijven de nodige financiële zekerheid. De aanleg van de windparken is van groot belang voor de energievoorziening na 2030. Financiën moeten de ambtstermijn van de president van de Nederlandse Bank niet verkorten, zegt vertrekkend topman Klaas Knot. Demissionair minister Heinen heeft liever een termijn van twee keer vijf jaar in plaats van twee keer zeven. Volgens Knot is dat niet goed voor het vertrouwen van het publiek in de Nederlandse Bank. In de omgeving van Turijn hebben de Italiaanse autoriteiten twee sterk verwaarloosde kinderen gevonden van Nederlandse ouders. De jongen en het meisje van 9 en 6 droegen allebei nog luiers en konden nauwelijks spreken, lezen of schrijven. Ze gingen niet naar school. Ze leefden in een vervallen boerderij midden in het bos. Waar de Nederlandse ouders vandaan komen is niet duidelijk. Italiaanse hulpdiensten hebben de kinderen uit huis geplaatst. Onder luid applaus en met betraande ogen hebben Suzanne Freek een optreden gegeven op Concert at Sea op de Brouwersdam.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 time. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.